Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Russische droneaanval zijn in het noorden van Oekraïne zeker vijf mensen gedood, onder wie een kind van één. Ook zijn er zes gewonden, zegt correspondent Christian Pauwen. Een cluster van Shahed-drones heeft een eh, wijk geraakt... in een dorpje niet ver van de grens met Belarus en Rusland. Heel veel schade is te zien op beelden. Vijf doden dus en zeker zes gewonden. En ja, het laat zien dat de Russen hun drone-aanvallen... op Oekraïnse dorpen en steden flink hebben opgeschroefd de afgelopen weken. De presidenten Trump en Poetin hebben gisteren met elkaar gebeld over de oorlog in Oekraïne. Poetin zou daarin gezegd hebben dat hij met een reactie zou komen op de Oekraïense droneaanval afgelopen weekend. In Valkenburg is vanochtend een begin gemaakt met de sloop van de wilhelmina Drie maanden geleden stortte die beroemde toren uit het niets in elkaar. Valkenburg werd die dag onthoofd, zegt deze verslaggever van de regionale omroep L1. Vandaag gaat de nek ook definitief eraf, want de steunbeer, de pilaar, de sokkel waar die wilhelmina op rustte die wordt vandaag afgebroken. Daarmee is het ook eindelijk veilig om rond te lopen tussen de puinhopen. Onderzoekers gaan uitproberen te vogelen... waardoor de monumentale Wilhelminatoren is ingestort. Voor de kust van Alaska is brand uitgebroken op een vrachtschip met duizenden auto's aan boord. Op beelden zijn dikke rookpluimen te zien aan de achterkant van het schip... afkomstig van het dek met elektrische auto's. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. De 22 bemanningsleden kregen het vuur niet onder controle en zijn van boord gegaan. Niemand raakte gewond. een duur optreden voor een band uit Mexico. Het gaat om Los Tucanes de Tijuana. Die spelen onder meer dit... Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Het klinkt gezellig, maar ze maken ook nummers waarin drugsgeweld verheerlijkt wordt. En die liedjes speelden ze afgelopen zaterdag op een lokale kermis. Daarvoor krijgen ze nu een boete van omgerekend zo'n 35.000 euro.